Luisteraars, welkom in de show En je hoort natuurlijk Rainbow Valley van The Love Affair 1968. Als zijnde de Elsplaat deze week. En die ga je heel de week door je luidsprekers horen. Even klappen voor de jongens. Ja, ja, ja, ja, ja. Koekjes in de borden, de komende karas. Ibi, Welkom, luistervriendjes van Radio Els 558. Het is weer de afwasshow tijd, hè? Ja, ja. Hoe is het geweest deze dag? Heb je lekker naar je werk geweest of boodschappen gedaan of gewoon helemaal lekker niets? Kan natuurlijk ook. Of lekker in de tuin gezeten, want dat kon gewoon vandaag, hè? Ja, ongelooflijk. Het is eh, bijna november, maar het was vandaag gewoon een zomerse dag. Wel dat je vanmorgen zoiets had van, oh wat is alles zeik en zeiknat. Ja, dat klopt inderdaad. Heel veel dauw was er vanmorgen, maar toen het zonnetje eenmaal doorbrak, toen was het gewoon een warme zomerdag. Ik heb dan ook eh, vanmiddag mijn nieuwe grasmachine uitgeprobeerd, want eh, de robotmaaier heeft definitief de geest gegeven en ik heb nu een een eh, elektrische maaimachine, maar zonder snoer. Dus die gaat op een accu en eh, die loopt heel makkelijk, heel licht is die. Dus het werkt gewoon fantastisch. En dat heb ik vanmiddag een beetje gedaan tussen de kantoorwerkzaamheden door. Wat gaan we allemaal doen in de show? Nou, weer verkeer, nieuws, de tijdmachine, noem maar op. En we hebben muziek van Anita Zag, Zeker en Evans, Lina Lovitz, Galaxy, eh, Lin. Todd Rotgren, ja ook zo'n mooitje. ACDC, die komt ook voorbij. Dus juffels, we hebben weer eens een keer een tweeluik. En dat wordt een tweeluik van de Sugar Babes. Ja, ja, we, worden wel eens een keer modern. Komt nog wel eens een keer goed. Dexy Midnight Runners, ook zo'n heerlijk plaatje. Paul Enka en natuurlijk Middle of the Road mag ook niet ontbreken eens een keertje. En we beginnen zoals gewoonlijk met een plaatje van 50 jaar geleden. 1965, hier zijn de Birds, Mr. Tambourine Man. Welkom in de Show. We zijn nog een uurtje bij je ongeveer. Hey Mr. Tambourine play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going. upon your magic swirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't place I know. En er staan momenteel 70 files in Nederland. Uh, Nederland staat een beetje stil. En de langste is bijna, tenminste dat denk ik dat het de langste is, op de A13 tussen knooppunt Prins Kloosplein en afrit Berkel en Rode Reis. Daar is het iedere dag prijs. De Ava Show. All Hit Radio. Radio Els. 558. Talk of All the USA, oftewel het praatje ging door heel Amerika eh, van de middel of ook natuurlijk, hè, uit 1972. Nou, wij hadden het toen alleen maar op het schoolplein erover dat dit plaatje destijds eh, volgens mij op één binnenkwam of binnen twee weken op één stond. Dat zou ik echt niet meer weten. We komen ze trouwens vanzelf tegen hoor, als we die top 40 maar blijven <laughs> volhouden. Ja, eh, gezellig zo hier in de Ava En we gaan met flashbacken en zo natuurlijk. Hè. En wat flashback betreft heb ik hier een mooi plaatje. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Een jaartje later, uit 1973. Het nummertje heet ook Flashback, vandaar even de Flashback. Paul Enka welkom bij Radio Els 558. up in a cold sweat to a clock that says it's only 3 a.m.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 Trouwens, even een dienstmededeling wil de heer Bank van uh, Radio Bank even Els naar huis sturen. Want eh, die flauwekul heeft natuurlijk nu lang genoeg geduurd. Was even een pakketje afleveren en ze is al drie dagen zoek. Zo, wij gaan hier ondertussen even een beetje wat nieuws doen voor je. De komende dagen zijn in de vroege ochtend aan de hemel bijzondere heldere lichtpunten te zien. Het zijn de drie planeten Venus, Jupiter en Mars. Zij staan voor het oog die dagen dicht bij elkaar en dat komt slechts eens in de zoveel tijd voor. Ik adviseer daarom iedereen om met de verrekijker naar de planeet te kijken. Het is het vroege opstaan meer dan waard, want het is echt prachtig. Al dus Jaap Vreling, hij is de voorlichter van de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie, oftewel NOVA. Dat was trouwens vroeger ook een tv-programma, hè, NOVA. Is later eh, nieuwsuur geworden, dacht ik. Maastricht beleeft dinsdag officieel een warme dag. Voorwaarde daarbij is dat de temperatuur 20 graden of hoger is en dat was na 1 uur het geval. In de Limburgse hoofdstad was het medio oktober met 4 graden nog recordkoud. Dat meldt weeronline.nl. Ook in de rest van het land is het vandaag zacht met maxima tussen de 14 en 18 graden. De zon schijnt overal flink, maar alleen in het noordoosten is de zon nauwelijks zichtbaar. En voelbaar ook niet, want er is daar lang laag hangende bewolking en mist. Een stomdronken dronken Poolse automobilist is afgelopen zaterdag gefilmd toen hij in Woerden achter het stuur in slaap viel nadat hij door een wegversperring reed. Tijdens zijn dollemansactie schamte hij een wegwerker, een verkeersbegeleidster, die kon nog net op tijd wegspringen. Een automobilist zag hoe de, hoe de auto met de Pool erin plotseling tot stilstand kwam en besloot het tafereel te filmen. Toegesnelde agenten kregen de man niet wakker. Ambulancebroeders slaagden wel in hun poging waarop de man kon worden gearresteerd. Op social media schrijven veel gebruikers dat ze daar iets te laat achterkwamen en aan hun bazen moeten uitleggen dat ze, hun, dat ze zich verslapen hadden door een nieuwe software-update. Ja, ja. iPhone- en iPad-gebruikers die hun toestel graag willen updaten en ook graag de volgende ochtend op tijd wakker willen worden, kunnen derhalve de update beter voor het slapen uitvoeren of natuurlijk gewoon de proef op de som nemen. Oh ja, we zijn er alweer, hè? 24 uur per dag de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Kom nou, come on, Els naar huis komen jij. Ja, ja, ja, je hoorde de Dexy Midnight Runners uit 1982 hier in de Ava Show met Come On Eileen. Ja, en met dit één uur eh, wintertijd eh, of zoiets, ik, ik ben er nooit uit hoor. Ja, is het nou eerder donker Els of... Eh, nee, Els die weet het ook niet, want die is er natuurlijk niet. Maar die kan mij op afstand altijd wel een beetje ontvangen. Daar heb ze zo'n biepetje voor. Dus Els moet me even laten weten: is het nou eerder donker als het een uur terug gaat in de tijd of net andersom? Ik heb echt geen idee. Wij gaan ons bezighouden met een tweeluik. Dat is wel weer erg lang geleden dat we dat gedaan hebben. En het is ook wel een bijzonder tweeluik, want dit soort muziek draaien we hier bijna nooit in de show. We gaan naar 2000 toe en naar 2006. Dus dat is allemaal nog uh, vers in het geheugen. Hè? Ja, we gaan naar de Sugar Babes toe. We gaan horen naar, eh, we luisteren naar Overload. Die vind ik zelf allemachtig prachtig. En daarna Push the Button. Tweeluik, nu, nu, nu, nu. minuten genieten van deze dames van Sugar Babes. Hè. Uit 2000 was het Overload, volgens mij was dat hun allereerste hit. En daarna uit 2006 Poes de Button. We gaan ook op het knopje drukken hier hoor, ja ja. Want het is hier weer tijd voor. Weet je nog wel, de tijdmachine van de Ava Show. Hè? We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurde op deze dag in het verleden. Het is vandaag de 300ste dag van het jaar. Ook wel een klein feestje waard natuurlijk. En er komen er nog 65, dus een goede twee maanden. En dit jaar is voorbij. Vandaag in 1275 is de oudste vermelding van de stad Amsterdam, jawel. En vandaag ook wel een hele bijzondere dag natuurlijk. In 1492, als je je geschiedenisboekjes hebt, eh, goed heeft geleerd, dan weet je wat er aan de hand was in 1492. Want toen ontdekte Columbus Cuba. Oh, ik dacht Amerika. <laughs> Daar ben ik helemaal in de war. Nou, het was Cuba dus. Oh, die Columbus die was dus wel eens meer aan het zoeken. In 2005 vandaag, eh, wel, serieus. Bij een brand in een cellencomplex Schiphol komen 11 mensen om het leven. Als gevolg van het onderzoek naar de toedracht treden minister Donner van Justitie en minister Dekker van Vrom af. In 1944 vandaag was de bevrijding van Bergen op Zoom door het Canadese leger en eveneens vandaag was de bevrijding van Tilburg in 1944. 1998 vandaag. Gerbert Schreuder wordt bondskanselier van Duitsland, jawel. En in 1873 vandaag, Jozef Glieden vraagt octrooi aan op het prikkeldraad. Ja, is octrooi op aangevraagd, ja. En in 1904 was de opening van de metro in New York City. Ja, die Amerikanen waren overal wel een beetje vroeg dichtbij natuurlijk, hè. We gaan eens even kijken naar de mensen die geboren zijn vandaag, oftewel jarig zijn. In 1728 was dat James Cook. Hij was Brits kapitein en ontdekkingsreiziger. En hij overleed in 1779. En vandaag geboren in 1762, Geesbed Karel van Hogendorp. Wie kent hem niet? Nederlands conservatief staatsman en auteur. Hij overleed in 1834. Hele straten zijn naar hem vernoemd, hè? Ja. In 1858, Theodore Roosevelt werd geboren. Hij was, was de 26e president van de Verenigde Staten en hij overleed in 1919. En dat is ook wel een beetje toevallig, want in 1919 vandaag werd Herman Kuiphoff geboren. Hij was natuurlijk uh, Nederlands sportverslaggever. Hij overleed in 2008 en hij werd natuurlijk nationaal Bekend met eh, de historische woorden zijn we er toch ingetuind. Weet je nog wel van de WK-finale 1974? 1939, vandaag is jarig John Cleese. Hij is natuurlijk Brits acteur en komiek, hè? Ja, van uh, eh, Towers en zo, ja. Kees Priem, Nederlands wielrenner en ploegleider, is vandaag jarig. Hij werd geboren in 1950. En Renate Verbaan, zusje van Nederlands presentatrice, is vandaag jarig. Zij zag het levenslicht in 1979. En vijf jaar later, in 1984, was het de beurt aan Kelly Osborne, Brits televisiepersoonlijkheid, actrice en zangeres. We schiet al aardig op, want ik heb heel weinig interessante mensen die overleden zijn vandaag. Dat zijn er eigenlijk maar twee. De eerste, dat is eh, Henk Vredeling. Hij werd 82 jaar oud. Hij overleed in 2007 vandaag. Hij was Nederlands verzetstrijder, landbouwdeskundige en politicus. En hoe trist, Lou Reed, Amerikaans musicus en zanger. Hij werd 71 jaar oud en hij overleed vandaag in het jaar 2013. De Vergeten Hits. 24 uur per dag, Radio Els. Bitter tears are in your eyes. You have lost your way and faith can only cry. your man. Bitter tears. bitter tears tea. wat een zielig verhaal allemaal. Je de Appie West toen nog de zanger van de Shuffles. In 1970 werd dit op de grammofoonplaat gezet en het heet allemaal Bitter Tears. We gaan even kijken naar de files, want er staan er momenteel meer als 100. Bijvoorbeeld op de A1 tussen het Gooimeer en Afrit Bunschoten staat maar liefst 13 kilometer. Brum, brum, brum. Ja, ik moet even naar beneden scrollen op mijn eh, mobieltje, kijken of wat er meer staat. 8,5 kilometer op de A2 tussen Beest en Zaalbommel. 7,6 kilometer viel op de A4 tussen Plaspoespolder, <laughs> de Plaspoelpolder, en Dorp. 10 kilometer op de A4 tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. En eh, blablabla, even naar beneden zijn allemaal kleintjes. 7,2 kilometer tussen de afrit AMC en knooppunt Badhoevedorp op de A9 blum, blum, blum, blum, blum. Even naar beneden, even naar beneden, even naar beneden. 10,1 kilometer op de A10 tussen Slotermeer en het Amstel Business Park. Zullen we er nog eentje opzoeken? Ja, we zullen er nog eentje opzoeken. 9,7 kilometer. uh, excuus op de A12. Tussen Driebergen en knooppunt Oudereen. Zijn we er allemaal klaar voor? zitten jullie goed op je stoel. Ja, waarom zou je zeggen? Nou, dat hoor je vanzelf wel. All Hit Radio. Radio Els. 558. want to tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4 2 3 9 56. You can say she got it all! dat kan ook alleen hier hoor. <laughs> ja, wij draaien echt van alles door elkaar heen hoor. Jorde, oh, Hola de Rosie, de unreleased single version uit 1978. En dat was natuurlijk ACDC. En inmiddels ligt de complete bestekla, alles ligt op de keukenvloer. En alle afwas, eh, afwasgerij en zo uit de afwastafel vandaan. Ja, het is een, wel een bakherrie hoor. Zullen we maar eens weer keer wat normale muziek gaan draaien weer? Het is trouwens al... Eh, oh, wacht even, we gaan al nou aardig naar kwart voor zes toe. Het uurtje is bijna alweer om ook. Ja. We gaan het tot Rutgrun toe uit 1972 en het allemachtige, schitterende I Saw The Light. something wasn't right. There was me Show hier bij Radio Els 558 met I Saw The Light. Wat heeft deze man een schitterende muziek gemaakt. Echt ongelooflijk. Ik ben een super fan van hem. Morgenochtend komt er vooral in het noorden en oosten van het land plaatselijk mist en lage bewolking voor die geleidelijk zullen verdwijnen. Verder breiden wolkenvelden waaruit zeer lokaal lichte regen valt zich uit van het zuiden uit geleidelijk over de rest van het land. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 11 graden in het noordoosten tot plaatselijk 17 graden in het zuidoosten van het land. En de overwegende matige wind is in de ochtend eerst nog oost tot zuidoost, maar draait in de loop van de middag van het zuiden uit naar zuidelijke richtingen. Oh, weer zo'n mooi plaatje hier in de Show. We gaan naar 1975 toe met Galaxy Lin. En het is allemaal Lang had Summer. Ja, die is wel voorbij inmiddels. the resurrection of a new spring. I hail with delight, and it makes my heart sing. Can I believe that as they say, we are? with fading lights. Over oh, this mighty world, in jungles and desert sands, men pray to nature's God for just a helping hand. Can I believe that, as they say? ja, ik herken deze plaat nog wel en misschien heb je zoiets van... Ik heb geen idee, ik heb dit nummertje nog nooit gehoord. Nou, dan heb je hem nu voor het eerst gehoord en laat je mening maar eens horen op de Facebookpagina van Radio Els 558. Het is in ieder geval een schitterend nummer wat ondergetekende betreft hoor.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 Want we hebben het hier over 1979. En hoe heet die dame? dame? Nou, dat is Lena Lovitz. Hier staat Lene Lovitz, volgens mij was het Lena Lovitz. En het nummertje was natuurlijk getiteld Lucky Number. En dat nummer was eerst 1 en later 2. Maar ze heeft er wel mee 1 gestaan in de top 40. Dat weet ik dan wel weer zeker. Het is inmiddels al 10 voor 6 geweest. Dus we hebben nog maar een paar plaatjes te gaan. En we gaan even naar de toekomst. Naar het jaar 25. 25. In the year 25, 25. if man is still alive. If woman can survive, they may find. the year 35, 35 Ain't gonna need to tell the truth, tell no lies Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 45, 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew. Nobody's gonna look at you. In the year 55, 55, your arms are hanging limp at your side your legs got nothing to do. Some machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too. From the bottom of a long glass tube, whoa, whoa. clouds are coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, Guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. if man is gonna be alive, he's taken everything this old earth can give. And he ain't put back nothing, whoa, whoa. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away. Maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive. If Man is Still Alive in 2525. Nou, jij niet in ieder geval. <laughs> En ik ook niet. Nee, wat dat betreft hoeven we daar ons niet zo druk over te maken. Maar dat moet je natuurlijk wel doen, want je achter, achter, achter, achter kinderen zijn er natuurlijk dan nog wel. Hè? Ja, ja, ja, ja. Zo, weer het joentje van gehongerzaamheid. Pom, pom, pom. Oh, ik heb hier nog even een leuk berichtje. Ruim zeven weken was hij zoek, de kat Aljosha. Hij was wel vaker lang pad, maar nog nooit zo lang. Bazin Claudia deelde flyers uit, hing plaatjes op, maar haar kat was en bleef onvindbaar. Na bijna twee maanden werd hij onverwacht in de wijnkelder van een huis vlakbij aangetroffen. Het dier had zich in leven weten te houden door drie wijnflessen open te krijgen en de inhoud op te drinken. Hij had voor 40 euro opgedronken, zo constateerden de buren nuchter. De kat was ziek en de dierenarts stelde de enige mogelijke diagnose vast. De kat had een enorme kater. Het kostte het sterke jongen die drie dagen om te ontnuchteren na de alcoholvergiftiging. <laughs> Ja, dat is toch wel grappig natuurlijk. Zeg, eh, ik deed weer met heel veel plezier vandaag deze dinsdagse afwasshow van 27 oktober van het jaar des Allas 2015.